Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt een fregat te sturen naar de onrustige straat van Hormuz bij Iran. Dat melden bronnen in Den Haag. Dan moet een internationale zeemacht de doorvaart gaan garanderen. De VS vroeg vorige maand om hulp aan andere NAVO-landen. Het kabinet wil half augustus een definitief besluit nemen. Winkeliers willen meer toezicht op webwinkels van buiten de EU, zoals AliExpress. Die bieden allerlei producten aan tegen lage prijzen, maar volgens de winkeliers deugt de kwaliteit en de veiligheid vaak niet. Ze verwijzen naar een Deens onderzoek waaruit blijkt dat veel kinderspeelgoed uit buitenlandse webwinkels illegale chemicaliën bevat. In acht gebouwen van de Rijksoverheid zijn problemen met vloeren. Het gaat onder meer om ministeries en rechtbanken. Er zijn maatregelen genomen zoals een vermindering van het aantal mensen in een kamer. Aanleiding voor de inventarisatie is het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport twee jaar geleden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel van de vloeren gaat duren en wat dat gaat kosten. In Puerto Rico is een eenjarig meisje om het leven gekomen toen ze van een cruiseschip viel. Haar opa liet het meisje bungelen uit een raam op het elfde dek van het schip. Het kind glipte uit zijn handen en viel op de kade. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden. De autoriteiten gaan uit van een tragisch ongeval. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Julien Alaphilippe. De Fransman kwam solo over de streep in Epernay... en nam de gele trui over van Mike Teunissen. Die moest al eerder lossen uit het peloton... en is weggezakt uit de top van het klassement. Het weer, af en toe zon, maar vooral in de noordelijke helft ook kans op wat buien. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het wisselend bewolkt met soms zon. In het noordoosten is nog kans op wat buien. En het wordt opnieuw 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch.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 my favorite, En de lekkerste van doen. down de titel van boek. Going Back Down to Georgia. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis countrymuziek. We zijn weer bij je met twee uur lang de lekkerste countrymuziek van vroeger, van nu, van bekend en minder bekende artiesten. En uiteraard doen we daar natuurlijk af en toe weer even wat bluegrass en Americana doorheen. Wat kan je allemaal in deze komende twee uur verwachten? We hebben uiteraard weer het Spotlight album. En dat is deze keer het album, het debuutalbum moet ik zelfs zeggen, Blue Roses van de formatie Runaway June. Daar ga je elk uur twee nummers van horen. En zoals gebruikelijk in het tweede uur ook het Nashville Spiegelplaatje. Gospel Bluegrass, daar gaan we nu mee verder. Dit zijn de Jagger Hill Boys en Terry en dit is The Blaze of Glory. Ook deze week weer heel veel nieuwe nummers binnen via info.nashvilleradio.nl. Zo kregen we ook het nieuwe album van Lisa Clark binnen. En volgens mij is het zelfs haar debuutalbum. Zij komt uit België, zij maakt country. En het album heet Wide Open Country. En daarvan ga je luisteren naar Creep In. so true. dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. You got me when you're playing your six string holes in your pocket. I can live with that. Struck my heart, hit by lightning. You love me like no other and I love you like you if I Brooke, Samantha en Molly. Oftewel de McClemmons uit Australië. Drie zusjes die heerlijke, lekkere country muziek maken. En dit was Love You Like That, want dat zeiden ze aan het eind al. Vrienden hebben van de week ook een e-mail gestuurd met hun nieuwe singles. Volgens mij op de vierde of de vijfde single inmiddels van hen. Eh, bij dit nummer zit ook een ontzettend leuke videoclip. Vrienden is een Zwitsers-Amerikaans project. En dit is Superman in behind every Batman there's a Vicky Vale I'm looking for a girl to set my powers free So I can leave en Superman in Me. We gaan even terug in de tijd en dat doen we zelfs naar 1983. Toen kwam het album Just Us uit van de Marshall Tucker Band. En van dat album ga je luisteren naar Time Don't Pass By Here. Last night a dream laid me down and came only a few them cried. drop me in a deep dark hole. And the preacher said a prayer for my lost soul. Well, they covered me up and left me there to rot? And the guy next to me said, friend, I see that's a mighty fine box you got. Well, it seemed kind of friendly, so I him the time of day. I heard him laughing and I know I heard the devil say. time don't pass by here. Well, I woke up and wiped a tear away from my eye. And me and Mary Jane made a paper plane just to see how high we'd fly.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 Dat was Kees Plat en When That Old Moon. Carrie Underwood, ja, wie kent haar niet? Ze heeft natuurlijk al heel wat nummers op haar naam staan. Heel wat grote successen. Dit is een van haar laatste singles, Southbound. We got a pontoon boat with a Yamaha. People dress like they're in Panama. small town spring break every weekend around this place. And there's a bunch of boys trying to catch the eyes of all the pretty girls that are walking by. Those redneck margaritas a two for one at that old marina. Yeah, tan lines and gas station cheap sunglasses. They're coming here from all around to get a little southbound, unwound. Tennessee honey cotton bus. jumping off of us From the riverbank to the party cold Long as it flows, we'll rock the boat And it's all looking up when we get down Yeah, and get a little so take it slow. She's dancing on the dock, and it's only two o'clock. Yeah, the fish ain't biting 'cause the party's on. The old man, I'm thinking about going home, but those redneck margaritas are two for one at that old marina. Yeah, they're gonna get a little southbound, upbound, Tennessee, honey, kinda buzz. Them south sounds upbound, summer dripping off of us. From the riverbank to the party coast. southbound, southbound. So let's get a little southbound, Tennessee kind of buzz. Them south sounds dripping off of us. From the riverbank to the party Long as it flows, we'll rock the boat Wat een lekker nummer toch. Carrie Underwood en Southbound. We gaan weer verder met iets nieuws. Jawel. Uh, Home Free, wie kent ze inmiddels niet, hebben een, nieuwe single uit. En dat liedje dat gaat over het feit dat een bar soms ook wel een soort kerk kan zijn. Wie kent dat niet? Als je natuurlijk vaak in een bar komt en je hebt zoiets, ik wil iets kwijt. Dan is altijd de eerste waar je tegen gaat praten, de barman. Nou ja, daar gaat dit, dit liedje dus over. Dit is de Dive Bar Saints. Midnight Confession Whiskey therapy sessions Buying drinks to buy some time Beneath the stained glass neon lights While the bartender listens As long as you're tipping It's a place to heal and a place to hurt After a long week of hell It's like Sunday church You'll hear dirty jokes jukebox choir singing in a corner booth. We're here every weekend, bring your burdens, bring your pain. Everybody's welcome at the Church of the Dive Bar Saints. Yeah. Well, the bar top's been baptized in spilled beer and cheap wine this congregation doesn't judge, but they take your keys if you had too much. They got your back here. Got your back. That's why we keep coming back here. It's a place to heal and a place to hurt. hurt after a long week of hell. It's like Sunday church. You'll hear daddy. forget you. The only happiness I've ever had. That old bright moon we once watched together. just for your name. de luisteraars van deze show zijn gewend dat wij ook altijd een greep doen in de platenkast onder de categorie Golden Aldis. Dit was uit 1946, de Bales Brothers en As Long As I Live. We kregen van de week ook een e-mail van Donna Marie. Zij is een country zangeres uit Noordwest-Engeland. En dit is On The Road en daarna Dan Shay. I'm tired of this place. Everything's wearing me down. there's nothing at all Everything's wearing me down, and there's nothing at all to keep me around. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing And the way they're holding you so tight I'm jealous of the moon that keeps on staring lock the door and turn out the night I want you will live. van Dan Shea. Dat was All To Myself. Het Spotlight album, daar is het nu tijd voor geworden. Het gaat om het album Blue Roses van A Runaway June. En deze band bestaat uit de dames Naomi Cook, Hannah Mulholland en Jennifer Wayne. En dat is de kleindochter van John Wayne. Voor het geval je de achternaam bekend vond klinken. Ze hebben dus een album uitgebracht dat heet Blue Roses. Van dat album ga je in dit uur en in het tweede uur twee nummers achter elkaar horen. En nu is het de beurt voor Blue Roses en Buy My Own Drinks. Dit is het Nashville Spotlight Album. I cheat cause I lie. I lie cause I steal. I steal because my heart's good. thinking that some neon lights would be a real good start. Well, I called a couple friends, but they all say they're staying in, so I guess I'm going out on my own. I might be heartbroken, but that don't mean I gotta stay home. I can buy my own drinks, I can pay my own tax. himself a dive, the type that he would never walk in. And then a guy at the bar sees an empty Stevie Nicks en Maren Morris met Prove You Wrong. En dit nummer komt ook voor op het album Threads van Sheryl Crow. We gaan verder met Americana, Edward David Anderson. Acht jaar geleden maakte hij de overstap van bandlid naar solo carrière. Van zijn album Chasing Butterflies is dit Harmony. She's been singing songs with her mama since the age of three. She learned to sing the high part sitting there on mama's knee. Well, they loved to sing together, it came naturally, it was fun. Sang so many songs that their voices were like one. It's a beautiful thing when two people sing.